De verdachte, dat is een man van 56. Die werd kort na die steekpartij hier in de omgeving van de supermarkt aangehouden. Maar de dode is dus de eh, vrouwelijke medewerkster. Waarschijnlijk een medewerkster van de broodafdeling hier van de supermarkt. De supermarkt was pas net open toen de medewerker werd doodgestoken. De omgeving is afgezet met linten en collega's worden opgevangen in de buurt. Bij de Universiteit Leiden dus. Er raakte ook een agent gewond bij de steekpartij. Het zorgstelsel in Nederland moet helemaal anders. Dat advies geeft de Raad van voor Volksgezondheid aan het kabinet. Ze willen de zorgpremie en het eigen risico koppelen aan hoeveel iemand verdient. Want veel mensen zoeken de zorg nu niet op omdat ze bang zijn dat ze het niet kunnen betalen, zegt de voorzitter. Nu is al 9% van de bevolking zorgmeider. Dat zijn dus mensen die niet naar de huisarts gaan, die zich niet willen laten doorverwijzen. En bij die mensen wordt de rekening later juist veel hoger omdat ze dan nog meer zorg nodig hebben. En Extinction Rebellion gaat op 9 september de A12 bij Den Haag bezetten. En dit keer gaan ze niet meer weg. Ze denken dat er zo'n 10.000 mensen aan mee gaan doen. Maken ze nu bekend in een persconferentie. Willen ze doen omdat de overheid nog steeds geld geeft aan bijvoorbeeld oliebedrijven als Shell. De klimaatactivisten zeggen ook dat als ze worden weggesleept door de politie... ze de volgende dag gewoon weer terugkomen. Het weer, werk je in de airco, dan heb je mazzel. Het is broeierig warm buiten met 26 tot 31 graden. Eind van de middag komen er vanuit het zuiden onweersbuien. Die trekken begin van de avond naar het noorden. Morgen een rustige, zonnige dag bij een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Het slachtoffer van het dodelijke steekincident vanochtend vroeg in een Albert Heijn in Den Haag... is een medewerkster van de supermarkt. Het heeft de politie bekendgemaakt. De verdachte is een man van 56 en zit vast. Over een motief is nog niets bekend. De Franse politie heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Parijs. Mogelijk heeft het te maken met een onderzoek naar corruptie. Rusland heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïners zijn onder meer in de hoofdstad Kiev Russische drones uit de lucht geschoten. Het weer, het is broeierig warm. Aan het einde van de middag vanuit het zuidwesten felle onweersbuien. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm.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 through the air time. never be too sure See, even though I don't always show I'm glad that you're around Said I'm glad that you're around Oh, son, it's so strange to hear and see That someone so different is a soul like me You may have gone but son, that's alright. I will always have your back, even though I don't always show. I'm proud of you, man. that you've known me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much.